om hiermee te gaan experimenteren. En het biedt ook meer financiële armslag aan instellingen om te werken aan innovatie. Dat staat in een advies van de Raad voor Cultuur aan minister van Engelshoven. De Raad stelt verder in het advies dat het extra steunpakket voor de sector niet alleen naar gesubsidieerde instellingen moet gaan, maar ook naar de makers, de freelancers en de vrije producenten. Tot zover het regionieuws. Muziek haal je bij Sounds. CD's, DVD's of nieuw vinyl, we hebben het allemaal. Ook voor magazines of kunst aan de muur. Muziek van Sounds aan de Nieuwlandstraat 33. Webshop soundstilburg.nl Radio Hatseflats. Het radioprogramma voor de zorg bij de lokale omroep Goorlen. Elke evenweek op dinsdagavond van 7 tot 8 uur. Lokale omroep Gorle. Je wilt er niet aan denken Helaas is het voor veel mensen de realiteit. Je krijgt te horen dat je kind ziek is. Stichting Lach voor een Dag helpt gezinnen die getroffen worden door dit verschrikkelijke nieuws door ze een speciale dag te geven naar het theater. En laten lachen zoals ieder kind verdient. Doneer, sponsor, word een partner of meld een kindje aan en zorg voor een dag waarop zieke kinderen kunnen lachen en even vergeten dat ze ziek zijn. Kijk op lachvoorendag.nl. Lokale om de omroep voor Goorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl 6FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl Stereophonics, Have a Nice Day. Ja, de Stereophonics ook leuk in mono. Have a Nice Day, of eh, in dit geval met deze warme temperaturen Have an ice Day, kan natuurlijk ook. Daarvoor ook nog Arcade Fire, Reuse Used To Wait en Nirvana met Hard Shade Box. Van een lekker trek eh, blijft dat ook. Hey, goedenavond en welkom bij een nieuwe Going Underground. De komende drie uur gaan we weer ondergronds eh, op de lokale horen in Going Underground. Het alternatieve muziekprogramma van deze prachtige zender. Ehm, en ja, als je ergens zin in hebt, dan eh, mag je dat laten weten. Misschien heb je laatst wel iets eh, onder een Netflix-serie gehoord of iets eh, ja, bij het sporten. Dan mag je dat allemaal laten weten via 013 534 1344 of via facebook.com slash going underground alternative radio. En we gaan nog even door met de zomerse vibes. Want ja, het, heerlijk weer is het hè, de afgelopen dagen. En dat gaat, als je het ook even opzoekt, gaat gewoon nog een week door hè het was even ietsjes minder. Donderdag 21, maar dan maandag, dinsdag weer 27 graden. Daar past deze goed bij. Bietjes, nieuw van Black Honey. dit jaar niet echt eh, effectieve feestjes op het strand zelf. Maar gelukkig is dit eh, liedje zelf wel een één groot feest. En ook een hoop zomerse vibes. En die kunnen we wel eh, gebruiken in deze nazomer van 2020. Black Honey en Beaches. Het, aan het begin van een nieuwe Going Underground. Goedenavond, wees welkom. Izzy B, of, Izzy B Phillips, zo heet deze dame. Je haar band Black Honey Beaches. Straks natuurlijk weer een classic album van de week. Maar nu eerst. fall away. The shrieking of nothing is killing just pictures of trap girls and synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hair. Something is my love. But I'm hoping to kick but the planet is glowing, glowing, glowing, glowing. Ashes to ash and funk to funk it. We know tongues are drunken, strung out in heaven's high. en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokale window An Ocean in Between the Waves. Alleen die titel al. Ja, elke vakantie eh, dan gaat hij mee. Dan wel in de auto, dan wel aan het strand. En ja, dat blijft genieten. Als je het aan mij vraagt, eh, een uh, van uh, Drugs. An Ocean in Between the Waves. steeds ook, het begint heel rustig en dan steeds een, uh, een stapje erboven. ja, een schepje erbovenop. Heerlijk is dat. daarvoor David Bowie en Ashes to Ashes het muzieknieuws dan van de afgelopen 24 uur. Het muzieknieuws van woensdag 16 september 2020. De Prodigy die bevestigt eh, ja, al eh, ja, te werken aan nieuw materiaal na de dood van uh, Keith Flint. Is overleden in maart 2019. Maar de Prodigy is dus weer in de studio op dit moment. laatste album komt alweer uit 2018. No Tourist was dat. Ja, en dan, ik weet niet of je dit eh, mee hebt gekregen, ehm, maar dit is wel leuk. Ehm, een tienjarig meisje genaamd Nandy Bushell gaat een drum battle aan ehm, met Dave Grohl. Eh, dat doen ze via video's. nou, het begon eh, als volgt. het filmpje van het meisje werd online gezet. Dave Grohl zag dat en gaf haar een opdracht. En nu heeft Dave Grohl zelf iets voor haar gemaakt met backing vocals van zijn hele gezin. Nou, even een klein stukje daarvan laten horen. One, two. Dave been cooking up something special. I'm sure it's epic. Let's see what he's been up to. Okay, Nandy. You got me. You win round one. But I got something special for you. Something you've never heard before. Something I've never heard before. Because I'm about to write this off the top of my head for you. Legati da me. The most epic battle in rock history. Nou, Nandy Bushell, dat is eh, haar Instagram-account. Daar kun je ook het, eh, hele filmpje verder vinden. Eh, maar is wel leuk inderdaad. Ehm, ook nieuwe muziek komt eraan binnenkort van Ramstein. Ehm, wellicht, want de bandleden zijn namelijk gespot ehm, ja, in de studio. en ook plus technici. Dus ja, dat gaat wat nou, dat gaat wat beloven. Eh, niet zomaar in de studio. Een studio waar ze iedere keer hun eh, platen opnemen. Dus nou ja, daar, eh, dat houden we in de gaten. En voor de rest, over nieuwe muziek gesproken. Er is ook veel nieuw materiaal. Er is nieuwe muziek van Eels. Nieuwe muziek van Future Islands. En ook nieuwe muziek van Nothing But Thieves. En die laatste, die komen ook na de Ziggo Dome. Gaat er ook nog even duren op vrijdag 12 november 2021 dan gaat dat concert eh, plaatsvinden. Deel maakt dat uit van de Moral Panic Tour. Um, en het album Moral Panic, een derde album, dat gaat ook 23 oktober verschijnen. Lang verwachte album. Everybody's Going Crazy staat erop. Real Love Song staat erop. Dit is inmiddels alweer de vierde single van eh, dat album. Nieuwe muziek van Nothing But De track van de dag. Dit is Impossible. Took a breath, let it go. a moment so. I couldn't wait to tell you why I'm standing here with this awkward smile. And that's because I could drown myself in someone like you. heart, a sudden jolt, a tender kiss. I know I'm gonna die of this. 23 oktober, dan komt het lang verwachte nieuwe album uit van Nothing Thieves. Moral Panic, dit is eh, het nieuwe voorproefje. Misschien ook wel het laatste, want het is alweer de vierde single van het album. Impossible. En volgend jaar, op 12 november 2021, op een vrijdag zal dat zijn. Dan staan ze dus in de Ziggo Dome Amsterdam. Kaartverkoop start komende vrijdag. Afgelopen vrijdag eh, heb ik je deze ook eh, laten horen in het uh, Houd Niet Op. Ehm, je hebt wel eens van die artiesten die, ja, waar je fan van bent, maar waarvan sommige liedjes gewoon nou, niet zo vaak op de radio komen als de grote hits. Ik heb het ook bijvoorbeeld met deze van Lenny Kravitz. Die staat ook op het, zijn debuutplaat Let Love Rule. Nou ja, die titeltrack die staat er ook op, Mr. Cab Driver. Maar ook deze. En en ik ga hem gewoon nog een keer draaien. Want wat een plaat is dit. Waanzinnig. Lenny Kravitz. En Flower Child. Dressed in purple velvet with a flower in her hair. Feel her gentle spirit as the summer fills the air. She wears rubies on her fingers, tiny bells upon her toes. She's the finest thing I ever seen. Love that ring inside her nose. <laughs> flower princess on a magic carpet ride And where her trip will carry you to somewhere you can't find She's on a plane of higher consciousness, meditation is the key She's got her shit together cause her soul and mind are free Free! Flower child, yeah, yeah, yeah, Flower child that is she speaks of liberation on the land and on the sea. Her eyes are made of sunshine and her lips are jelly sweet. Flower child, yeah, my little flower child. laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl Bridges. En Kyoto, of eigenlijk op zijn Japans, Kyoto. Uh, daar komt het vanaf. Eh, een van de beste albums eh, wellicht van dit jaar van 2020. Daarvoor Lenny Kravitz en Flowerchild Over goede albums gesproken, dat brengt ons bij het classic eh, album van de week. Ehm, vorige week toen kwam eh, de nieuwe single van uh, Gorillaz, samen met Robert Smith van The Cure. Ehm, nou ja, er komt ook een nieuw album van Gorillaz. Ehm, nou ja, die single met Robert Smith die ga je later horen, maar dat nieuwe album dat gaat op 23 oktober verschijnen, een zevende. Ik wil je nu terugnemen naar 2010, toen kwam het derde album van The Gorillaz uit. Natuurlijk een van de vele projecten van Damon Albarn van Blur, daar zat hij daarvoor in, 90s eh, Britpop band. Waar ik trouwens straks nog eh, nieuws over heb, nadat ik eh, drie tracks van het album heb gedraaid. Maar dit album is dus een derde, komt uit 2010. Duurde best wel lang om op te nemen en dat is niet zo heel erg gek. Duurde anderhalf jaar. En dat komt, denk ik, omdat er heel veel grote sterren op meenemen. En die konden natuurlijk niet allemaal op dezelfde datum in de studio. Want wie doen daar allemaal mee als gast uh, ja, vocalen, zeg maar, als gastartiesten op dat album. Nou ja, Snoop Dogg, Della Soul, Bobby Womack, Lou Reed, Little Dragon. En dat is maar een kleine greep ehm, van eh, al die artiesten. Uh, kreeg ook echt goede recensies, het album. En het gaat ook echt alle kanten weer op qua stijlen. Ehm, nou ja, het is moeilijk om drie tracks te kiezen. Maar ehm, ik ga zo meteen super of Superfast Jellyfish draaien. Dat is een track met Della Soul. ook Melancholy, eh, Melancholy Hill. Dat is eh, ja, een van de melancholische nummers die ze hebben gemaakt. Maar eerst ga ik voor deze. De Gorilla samen met Mos Def en Bobby Womack die eh, hier meedoen als gastvocalen, Gastvo gastvokalisten. Album van de week. Dus deze week voor de Gorillas en Plastic Beach. Dit is Stylo. delicious and piping hot in only three microwave minutes. Lokale omroep Goorlen. Are you kidding? Yo, pretty packages of frosted delights. Look comes with a toy. <laughs> I like that. I want a number four, number six, and throw in a plastic donut. Just enjoy the gritty crunch, it tastes just like chicken. Rappers of many bite sizes. Man, are you freaking blind? It's a rock. All mixed in the pot full. Mama's homemade from scratch. Well, not, not quite. quite. Toasted over flames, they be tasting quite, quite right. right. All hell, King Neptune and his water breathers. No Snell thing too quick for his water feeders. Don't, Don't waste time with your net. Our net worth is set, ready, go. Many know others. What? We be the colors of the mad and the wicked. We be bad, we be brick it with the 24 hour sign. Shower mind habits while you dine like rabbits with the crunchy, crunchy carrots. Oh, that's chicken. Gotta have it super fast. Oh, I line breakfast you have got time for. Super fast, super fast. I come in last, but just in time for breakfast. Keep it true, keep it true, forever blue. and his water breathers. No snail thing too quick for his water feeders. Don't waste time with your net. Our net worth is set, ready, go. Many know others. What? We be the colors of the mad and the wicked. We be bad, we be bricky with the 24 hour sign. Shower mind habits while you dine like rabbits with the crunchy, crunchy oh, carrots. Gotta have it super fast. Super fast, super fast. I come in last, but just in time for breakfast. Aluminum, a crucial firm, aluminum lokale omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel. Het allemaal van de week. Gorillas en Plastic Beach uit 2010. Drie tracks hoorde je daarvan. Stylo, Superfresh, Jellyfish en On Melancholy Hill. Waarschijnlijk het eh, meest melancholische liedje dat ze ooit hebben gemaakt. Volgend uur dus de nieuwe zinel samen met Robert Smith, Strange Times. Ja, en over Damon Albarn van uh, Gorillaz. En dus ook van Blur, de band waar hij daarvoor in zat. En nog steeds, want die band bestaat eigenlijk nog steeds. Hij is nu een tijdje uit elkaar. Maar er is nou mooi nieuws over band was voor het laatst samen op tour in 2015 ter ondersteuning van een eh, album The Magic Whip. Daar kwam vorig jaar nog een eh, eenmalige reunie bij op eh, Damon Albarn's Africa Express Show in Londen. Waar ze ja, vooral verrassing eh, Clover over Dover, Song 2 en Tender speelden. Nou ja, concrete, concrete plannen zijn er nog niet. Maar in een interview met Music Week heeft Damon nou laten weten uit te kijken naar nieuwe Blur shows. Hij zegt, ik hoop echt niet dat eh, het boek gesloten is. Ik vind het geweldig om die optredens te doen. Het is niet eh, iets dat per se moet. Maar wel ik, heel veel plezier oplevert. Een feestje. Ik kan niet wachten om Parklife weer te zinnen. Nou, ben eh, benieuwd hoe eh, dat eh, zich gaat verder voren. Dit was in ieder geval fijn het classic album van deze week. Gorilla's en Plastic Beach. Dan Patrick, die wil nog een keer een liedje horen wat ik vorige week voor het eerst draaide. Home Counties stond al in het voorprogramma van Pip Blom. En van... Oeh, dan moet ik even denken van wie nog meer. Ehm, week weet, ik zo niet meer. Maar wel van een andere grote band nog. That's Where The Money's Gone, zo heet de nieuwe single. Home Counties. deze, eh, de nieuwe single van Home Counties. Het is echt zo'n band die eh, dit jaar eigenlijk elk festival helemaal plat had moeten spelen. Maar ja, hè, toen kwam corona. En in het voorprogramma van uh, eh, Sportsteam, dat was het. En ook onze eigen Pip Blom, hè, een Nederlandse band. Goede band is dat, echt. En dit, doet inderdaad een beetje denken aan eh, Talking Heads. De nieuwe single van Home Counties die heet That's Where the Money's Gone. Nou ja, dat weten we nou. Hè. Gisteren Prinsjesdag, nu weten we waar het geld naartoe gaat. Ik zat eh, ook te kijken naar de troonrede en ik zat erop te wachten. Ik dacht van, ja doe mij ook maar een miljoen. Hij gaat het, hij gaat het zeggen dit, jaar. Maar nee, weer niet. Helaas, helaas. Afgelopen donderdag uh, platenbeurs hier op het Pieter Vredeplein in Tilburg. Nou, ik ben natuurlijk naartoe gegaan. Mooie dingen aangeschaft. liveplaats van Nirvana, debuut van The Clash op vinyl. En ook deze van de Stooges met Iggy Pop erin. No fun. No fun, my babe. No fun. No fun, my babe. No fun. No fun to hang around. Feeling that same old way. No fun to hang around or freak out for another day. No fun, my babe. No fun. No fun, my babe. No fun. maybe stay at home. Or maybe call mom on the telephone. Well, come on. Well, come on. Well, come on. Well, come on. Well, come on. Well, come on. Well, come on. Well, come on. Well, come on. said, come on, Riley. I said, come on, Riley. I said, come on, Riley. Let me. I said, come on, Riley. Let me tell them. Let me tell them why. Tell them why. Tell them why. Tell them why. Tell them why. Tell them why I feel. I said, I said, come on, let me tell them. Tell them how I feel. Yeah. Yeah. Dit is het regio nieuws. Het huwelijksaanzoek in de vorm van een liedje is de aanleiding van Patrick de Kok uit Hilvarenbeek om een nieuw muziekproject op te starten. June 16. Dat doet hij samen met zijn verloofde Angelique dit keer. Hij zegt: ambities om op te treden staan op nul. We willen mensen wel verrassen. Voor zijn verloofde kwam het helemaal onverwacht. Drie jaar is ze nu samen met de bassist van Vals Licht. En trouwen, dat hoefde niet zo nodig. Ze dacht dat dat ook voor Patrick gelde. Die had echter een nummer geschreven om haar de liefde te verklaren. Beautiful Angel. Zo staat er vandaag te lezen in het Brabants Dagblad. Moeten naar honden ook katten aangelijnd naar buiten? De discussie is afgelopen weekend ontbrand omdat ecoloog Chris Smit ervoor pleitte dat voor katten dezelfde wetten zouden moeten gelden als voor honden. Waarom moet je de hond wel aangelijnd houden en de kat niet? Deze grote vraag heeft Chris Smit zich afgevraagd. Hij zegt nu dat ook katten aangeleid naar buiten moeten. De gezellige huiskatten vangen namelijk jaarlijks tussen de 17 en 200 miljoen vogels. Andere experts zeggen dat we nog wel dingen vergeten. Katten zorgen natuurlijk ook voor het vangen van ongedierte. En de vogels die ze vangen zijn vaak zwak. Dus zijn die ook niet nodig in de vrije natuur. Katten ruimen dus als het ware de zwakke dieren op. Wij van de lokale omroep Goorlen vragen ook jouw mening. Laat het weten via info.lokaleomroepgoorlen.nl. Moeten katten ook net als honden buiten aan de lijn? Nee! Dit was het regionieuws. is toch belachelijk, man. Eh, ja. Ja, maar even serieus. Eh, dat, je, dat hierom discussie is, dat, eh, dat snap ik dan niet. Hè? laat sommige dingen gewoon zoals ze zijn. Niet alles hoeft altijd te veranderen. Helpt u kinderen met een handicap door deze moeilijke tijd? Steun dan het werk van het gehandicapte kind. Ga naar laatstespelen.nl of sms spelen naar 4004 en doneer een tientje. Ik ben Maxime. Ik ben Karlijn En je hoort ons elke zaterdag bij Het Maxima op de radio. Tussen 12 en 2. Met een nieuw thema elke week. Thema trivia. En we doen Carlijns headlines. Game nieuws. Wat we nog meer willen.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 The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. But she's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. And a kiss the color of a constellation falling into place. My day's am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Is that a better? Is that a better? Just not tapped into your slow laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl call me help. lokale omroep Pixies en Monkey Gang to Heaven. Ja, die eerste twee platen van de Pixies, die zijn waanzinnig. Ehm, dat zijn Surfer Rosa en Doolittle, waar eh, dit eh, vanaf kwam. En daarna begon je eigenlijk wel de eerste scheurtjes in eh, de band te zien. Kim Deal, de bassiste, die begon haar eigen band. The Breeders, ook fantastisch. Maar die eerste twee albums van de Pixies, man, man, man. Dat is goed nog steeds, ruim 30 jaar later. Pixies, Monkey Gang to Heaven, daar ook nog Arctic Monkeys. Over Monkeys gesproken, dat is toevallig. Arabella en ook nog de Ting Tings. That's Not My Name. Goedenavond, welkom bij de tweede uur van Going Underground. Volgende uur natuurlijk weer de ondergeweerde playlist. En het, eh, volgende week dan ga ik daar iets heel leuks mee doen. Ja, maar dat vertel ik pas volgend uur. Dus ja, dat blijft spannend. Even blijven luisteren. Maar het volgende uur dus, tussen 10 en 11, de ondergewaardeerde playlist. Een uur lang ondergewaardeerde liedjes. Liedjes die je niet of nauwelijks hoort op de radio. Eh, persoonlijk altijd mijn favoriete uur. En uh, nou ja, daar mag je straks ook weer jouw toevoeging eh, van doorsturen. Nu eerst nieuwe muziek van Biba Doobie. Zij komt 16 oktober met haar debuutalbum Fake It Flowers. Dit is Care. It's been Care, haar eh, nieuwe single. Ik eh, ben heel erg benieuwd. Ze is nog maar 20 jaar, maar 16 oktober dan verschijnt dus haar eh, nieuwe album Fake It Flowers, waar dit ook op komt te staan. Het wordt, volgens mij wel een van de najaarsplaten van 2020. Ik ben er in ieder geval heel erg benieuwd naar. fijn liedjes nog steeds. Je kunt ook goed, goed horen dat ze ja, goed geluisterd heeft naar al die 90s bands. Met name Nirvana, Dan zit er zeker wel in deze Biba Doobie. Care hoorde je. En dit is AC/DC. You Shook Me All Night Long. laatste nieuws via radio, tv en lokaalomopgoorlen.nl. It's some mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Till you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy and I hope you're not lonely without me. less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. society. Crazy and deep. I hope you're not lonely without me. Eddie Verg komt uit de film Into the Wild Society. Hij heeft ook nieuwe muziek. Eddie Verg. Instrumentaal nummer heet uh, Cartography. nummer is te horen in eh, de documentaire Return to Mount Kennedy over eh, Robert F. Kennedy. En die verder mocht de muziek verzorgen voor de documentaire uit 2019. Maar tot nu toe was er nog geen sound, eh, eh, soundtrack uitgebracht. Tot nu dus. Nou ja, dat eh, is dus te beluisteren. Dit was uh, Isa Ouder, Eddie Verder Society. En die is eigenlijk extra mooi na zo'n ja, toch wel redelijk stevige van ACDC. You Shook Me All Night Long van Back and Black. Wat dit jaar 40 jaar oud is. Ehm, vorig uur, ehm, toen kreeg ik het Classic Album van de Week. Plastic Beach van de Gorillas. Nou ja, er komt dus ook een nieuwe plaat van die gasten. Hun zevende album alweer. Sun Machine Season One Strange Times. Dat is de volledige titel eh, van het album. Dat gaat ook weer alle kanten op. Van punkrock naar bossa nova, naar synthpop, naar elektronisch, naar downtempo. Nou ja, dat wordt één grote feest. Eh, want er doen ook eh, een hoop grote sterren op mee. Ehm, ik noem een Beck, ik noem een Elton John. Maar dus ook Robert Smith van The Cure. Nou ja, die single die kwam vorige week uit. Die ga ik gewoon nog een keer draaien. Dit is Strange Times. till the sun comes up. Strange time to see the light. I think I've fallen onto silk and thread. My head is spinning, suspended in a twilight web that keeps on giving. The looping dervish in the lodge is lost within the ringing. Far away, I can hear the sound of someone out there singing. I'm speeding through the forest, strange. samen met Robert Smith van The Cure. Muzikaal geneesmiddel, hè? Strange Times. Nou ja, dat album dat gaat er zo uitkomen op 23 oktober. Sun Machine Season 1 Strange Times. Nou ja, Beck doet daar dus op mee. Eh, Robert Smith, Elton John, maar ook Sint Vincent. Pieter Hoek van... Ehm, hè, de bassist van eh, Joy Division. Dus ja, dat wordt een groot feest. Eh. We gaan even back to the 90s. De hoogtijdagen van de grunge. Die waren in 1991 met Ten, met Nevermind en ook met dit album Dirt, Alice in Chains, Rooster. en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl And all the neighbors start to gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually. before he was ten, played war games in the woods with his Indian friends. And he built a dream that when he grew up, he would be a fearless warrior, Indian chief. Many moons passed, and more the dream grew stronger till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea eventually. There was a young girl whose heart was a frown cause she was crippled for life and she couldn't speak a sound and she wished and prayed she could stop living so she decided to die she drew a wheelchair to the edge of the shore and to her she smiled, you won't hurt me no more. But then a sight she never seen made her jump and say, look a golden winged ship is passing my way. And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea. Komende vrijdag is het 50 jaar geleden dat Jimi Hendrix overleed. We gaan dan uiteraard veel van hem draaien vrijdagavond en eh, het houdt niet op. Verzoekjes zijn alvast welkom. Dit was uh, eh, Castles Made of Sand. Ik dacht van, eh, ja, dat is een, eh, een toepasselijke met dat mooie weer. Daarvoor Alice in Chains en Rooster. Vandaag trouwens ook 15 jaar geleden dat Jimi Hendrix zijn laatste optreden gaf. dus ja, dan weet je dat. Jimi Hendrix en Castles Made of Sand. Nou, als je helemaal niet van het strand bent, dan kun je altijd nog naar het zwembad. Pool Girl, Snow Coach. see snowcoats. Nou ja, de sneeuwjassen die hebben we voorlopig nog niet nodig. komende week blijft het ook nog mooi weer. Dit was Poolgirl. gewoon uit ons kikkerlandje, want eh, ze komen uit Doetinchem. Ze hebben ook al eh, getoerd door Frankrijk en daarover gesproken. Frankrijk, daar wil ik even stil bij staan, want uit Frankrijk komt Manu Chao. En Manu Chao die ken je wellicht van Megusta's toe. Hij zat ook in de band Mano Negra, die kun je misschien dan weer kennen van eh, King Kong 5. En hij speelt ook gitaar op deze van Noir Desir. Dus ik had er eigenlijk een hele drie luik van kunnen maken, maar ik vond deze laatste eigenlijk eh, voldoende. Vanwege de Tour de France die nog steeds bezig is, even wat Frans eh, tussendoor. Le vent nous portera. klein hitje in 2001. Eh, Nummer 37 in eh, de, top 40. Noir Désir, Franse band. En eh, Manu Chao van Mano Negra, die doet dus hier ook mee. Hij uh, speelt gitaar. Op dit fijne liedje Le vent ne portera. Vertaald is dat de wind zal ons dragen. Ik dacht, de Tour de France is nog steeds bezig, hè, laatste week. Zondag dan eindigt hij weer in Parijs. Dus dus eh, nou, zou je zomaar ook kunnen horen dit eh, bij de avondetappe. Misschien zit je ook nog wel in de tuin, dan past die ook eh, perfect. Noir Désir, Le Vent ne portera. Back to the 90s met D-Light en Groove is in the heart. Delight en Groove is in the Heart. een eendagsvlieg. Alhoewel, ik vond het best nog wel andere, ja, een paar andere eh, aardige liedjes op staan hoor, op dat album. Uh, Delight, Groove is in the Heart daarvoor, Noir Désir, Levon, Pourtera. Ik heb eh, nog een laatste nieuwe liedje voor je. Het is eh, Pixie. Het heeft helemaal niks te maken met de Pixies, die ik eerder dit uur heb gedraaid. Eh, het is wel een ontzettend fijn Ze noemt zichzelf een beetje de indie Britney Spears. En eh, ja, het is ook echt een beetje ja, echt de indie sunshine pop, zo kun je het wel noemen. Het doet heel erg denken aan nou ja, de Stone Roses. Zou ik de namen nog even draaien. En het doet ook heel erg denken aan Back by Dope Demand. Nou ja, dat in de blender gaat geen blunder. De nieuwe van Pixie die heet Just Move.